4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein heeft zijn ontslag aangeboden. Rosenstein stelde in 2017 Robert Mueller aan om onderzoek te doen naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Dat onderzoek werd vorige maand afgerond. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Rosenstein. Wel is een opvolger al bekend, dat wordt Jeffrey Rosen... die nu nog onderminister van Transport is. Keizer Akihito van Japan doet straks om 10 uur Nederlandse tijd officieel afstand van zijn troon. De 85-jarige Akihito is sinds half maart bezig met een reeks ceremonies voor zijn troonsafstand. Akihito doorbreekt daarmee de Japanse traditie dat een keizer aanblijft tot zijn dood. Zijn zoon Naruhito volgt hem morgen officieel op. En dan gaat ook het nieuwe keizerlijke tijdperk Raiwa in. Dat staat voor mooie harmonie. Amerikaanse wetenschappers werken aan een klinische bloedtest... die de ziekte ME-CVS kan aantonen. De ziekte wordt gekenmerkt door ernstige uitputting. Veel medici zijn van mening dat de klachten een psychologische oorzaak hebben. De onderzoekers deden proeven met het bloed van 40 mensen... van wie de helft gezond was en de andere helft ziek. Het bloed van de ME-patiënten reageerde anders dan dat van de gezonde mensen. Hoe dat komt is niet duidelijk. Vissers hebben in het noorden van Noorwegen een witte dolfijn ontdekt... met een tuig om zijn middel waarop een onderwatercamera kan worden vastgemaakt. Het dier is tam en bleef dagenlang bij de boot van de vissers. Die wisten het tuig van het dolfijn los te maken. Eraan zat een label waarop Sint-Petersburg stond. Volgens een Noorse zeebioloog is het aannemelijk dat de Russische marine erachter zit. Die zouden de dieren trainen voor oorlogsvoering. De Amerikaanse marine doet dat ook op de basis in San Diego. Het weer, het is bewolkt met in het oosten en noordoosten kans op motregen. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Later overdag is het eerst grijs. Smiddags komt steeds vaker de zon erbij en dan kan het zo'n 17 graden worden. In het noordwesten is het bewolkt en blijft het zo'n 13 graden.